Mark Visser met het NOS Journaal. De Turkse politie heeft hard in Istanbul. Demonstranten die voor de dag van de arbeid onderweg waren naar het Taksimplein... werden uiteengedreven met traangas en waterkanonnen. Daarbij is volgens Turkse media een dode gevallen. De autoriteiten hebben het Taksimplein afgesloten. Demonstraties zijn er vandaag verboden. Toch zijn er honderden mensen op de been, enkele demonstranten zijn opgepakt. Taksimplein in Istanbul heeft een symbolische betekenis voor 1 mei-demonstranten... omdat daar op 1 mei 1977 34 betogers om het leven kwamen. In Nijmegen zijn een vader, moeder en een zoon van een balkon gevallen. Omroep Gelderland schrijft dat de moeder en zoon er slecht aan toe zijn. De vader raakte licht gewond. Gezin was gisteravond bezig een zware metalen tafel omhoog te tillen. Plotseling brak de omheining van het balkon af en vielen de drie naar beneden. Ze zijn naar het Radboud MC in Nijmegen gebracht. In het zuidoosten van Turkije zijn drie militairen gedood bij een aanval door Koerdische militanten. Veertien anderen raakten volgens het Turkse leger gewond. Aanval vond plaats tijdens een militaire operatie in de stad Nusaybin. Bij een andere aanslag in Turkije met een autobom is in de stad Gaziantep een politieman omgekomen. En ook raakten 23 mensen gewond, onder wie 19 agenten. Beelden van CNN Turk toonden eh, stukken van een autovrak, ambulances en brandweerwagens op de plaatsen van de explosie die op kilometers afstand werd gevoeld. Tot besluit het weer. In een groot deel van het land schijnt de zon. Alleen in het zuidoosten en oosten is het nog bewolkt met kans op wat regen. En vanmiddag breekt ook daar de zon door. Het wordt 15 graden. Morgen overdag veel zon en zo'n 17 graden. S'avonds vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Eembrugge, 7 kilometer. Bezoekers aan de Keukenhof staan flink in de file op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 2 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Sassenheim en Hillegom 2 en daar is de vertraging ruim een half uur.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, op 106.9 FM living dangerously dangerously. I really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 me to say I'm sorry?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 Baby, my